mijn hart verlangt steeds naar buiten. Maar ik als knap mijn liefde vond. Toen ik daar wandelend langs de zee kwam, voor het eerst haar kuste op vind ik bij het huis waar waren. Mijn vrouwtje wachten aan de deur. En zij bidt dan dat op bewaren. Haar man, die weer behouden is, die weer behouden zal ik nimmer haken. Slechts dadelijk groot voor vrouw en kroon. Wil mij daarom voor hen bewaken. Ze vinden niet bij u een zoon. Wanneer de storm in zee doet komen. de oude schuit. Ze volgen het vaartuig, wild bestoken en woed. De storm door de werk fluit, de storm door het ervan. Want thuis, daar wachten me de leven van mijn gezin op maar en aan. Want een nood is opgestegen, het dagelijk brood is reeds verteerd. Daarom smeek ik u om uw zegen, die bitteren nood in vreugd vergeert, die nood in vreugd vergeert.